ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een van de dodelijke slachtoffers van de aanslag gisteren op een synagoge in Manchester... is per ongeluk geraakt door een politiekogel. De politie in Engeland zegt er niet bij of dat ook de doodsoorzaak was. De verdachte, een Brits-Syrische man van 35, had een mes bij zich. Volgens de politie schoten de agenten om te voorkomen dat de man de synagoge zou binnendringen. Bij die aanslag kwamen naast de dader ook twee mannen van 53 en 66 om het leven. Er liggen nog drie gewonden in het ziekenhuis en een van die gewonden is ook geraakt door politiekogel. De pleegouders van het zwaar mishandelde meisje uit Vlaardingen... worden niet langer verdacht van poging tot doodslag. Het meisje kwam vorig jaar met botbreuken en hersenschade in het ziekenhuis terecht. Het OM verdacht de pleegouders eerst dus van een poging tot doodslag... maar dat kan volgens het Openbaar Ministerie niet worden bewezen. En waarom? We hebben een uitgebreid rapport gekregen van de forensische arts van het NFI. En daaruit blijkt dat we niet kunnen vaststellen wanneer dat letsel is ontstaan. Eh, dus wie er dan verantwoordelijk voor was. Of dit met opzet is gebeurd, dus of dat meisje met opzet van de trap af is geduwd... of dat het per ongeluk is gebeurd. En dat is de reden dat wij de poging doodslag eh, van de dagvaarding af hebben gehaald. de pleegouders waren er vanochtend voor het eerst bij in de rechtszaal. Zij hebben volgens deskundigen beide een ernstige persoonlijkheidsstoornis. En Ronald Koeman heeft de selectie voor de komende wedstrijden van Oranje bekendgemaakt. Voor de WK-kwalificatieduels tegen Malta en Finland staat er een nieuwe naam op het lijstje van de bondscoach, vertelt sportverslaggever Jeroen Elsof. Koeman heeft eh, gekozen voor de naam die natuurlijk al veel vaker valt. Dat is Max Meerdink, die bij AZ een basisplaats heeft de laatste weken omdat eh, Troy Parrott geblesseerd geraakt is. En Koeman heeft al gezegd, als Meerdink in beeld wil komen, moet hij in de basis spelen bij AZ. Nou, dat doet hij. En dus is het eh, gevolg nu dat hij één van de 24 spelers is die Koeman heeft geselecteerd voor deze twee interlands. Oranje speelt volgende week donderdag tegen Malta en op zondag is Finland de tegenstander. Gaan we naar het weer toe. Vanmiddag grijs met kans op wat lichte buitjes. Het is een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan maximaal 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen Heemskerk en de Wijkertunnel, 2 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten, dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N9 Den Helder richting Alkmaar. rijdt het verkeer langzaam tussen Schorrel en Bergen 4 kilometer.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 So if you're gonna come, you better come with it. If you ain't swinging, just put your tongue in it. Oh, some of y'all be killing me, thinking you got powers like Austin, but you're more like mini me. And when you finally get your blood flowing, it be looking like a pinky with a glove on it.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 We pop star, yeah. Girls touch all cut out Girls talk. That's all about yes, you. Yes, we do. Everything yeah. about you. Cause oh, the girls all talking. The girls all talking. Yeah. Girls talk about the who, about the who, about the where a girl is hanging to.